Vijf uur. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De vermiste Argentijnse voetballer Emiliano Sala maakte zich zorgen over de staat van het vliegtuigje waar hij in zat. Maandagavond verdween het toestel boven het kanaal van de radar. Vlak daarvoor stuurde de nieuwe speler van Cardiff City een audiobericht naar vrienden... waarin hij zei dat het toestel uit elkaar lijkt te vallen. Gisteren is boven het kanaal de hele dag gezocht naar het vliegtuigje... maar dat leverde niets op. Vandaag gaat de zoektocht verder. Opinieblad Nieuwe Revue werkt niet langer samen met freelancejournalist journalist Peter Blazic. Ook zijn 27 verhalen van hem ingetrokken. De Groene Amsterdammer ontdekte dat de journalist jarenlang verhalen schreef... op basis van bronnen die niet te achterhalen zijn. Zo waren er citaten van niets bestaande psychologen. Blazic zegt tegen de Groene Amsterdammer dat hij wel degelijk mailwisselingen had met zijn contacten... maar bewijs levert hij niet. Hij is ook betrapt op plagiaat bij HP De Tijd en Elsevier. Zanger Chris Brown, die in Parijs vastzat op verdenking van verkrachting, is vrijgelaten. Volgens justitie in Frankrijk wordt er nog wel onderzoek gedaan... maar kan Brown gaan en staan waar hij wil. Hij hoeft er geen borgsom te betalen. Een 24-jarige vrouw beschuldigt de Amerikaanse zanger en nog twee mannen van verkrachting in een hotel... nadat ze elkaar hadden ontmoet in een nachtclub. Brown zegt dat hij onschuldig is. Paris Saint-Germain heeft van de Franse voetbalbond een boete van 100.000 euro gekregen... omdat het de etnische achtergrond van jeugdspelers registreerde. Tussen 2013 en 2018 werd de afkomst van jonge spelers ingevuld op beoordelingsformulieren van scouts. Paris Saint-Germain werd ervan beschuldigd dat het zo het aantal donkere jeugdspelers wilde beperken. Volgens de club was dit beleid niet bekend bij de directie. Het weer. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. In het westen is er kans op mist.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 After all, myself in one of them gorgeous ladies. Yeah, there is no need to be hacking shady. Come on, baby. When you rock your hips, you know that it amazes me. Got me off the hook and nothing else don't face me.